Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Gokwebsite Toto Online heeft een boete van 4 ton gekregen van de kansspelautoriteit. Het bedrijf maakte tegen de regels in reclames gericht op jongeren tussen de 18 en 23. Kan niet, zegt de toezichthouder, omdat de hersenen van jongeren nog volop in ontwikkeling zijn... en ze zo extra kans lopen om gokverslaafd te raken. En Toto gaat de boete niet aanvechten. De kampeerboerderij in Zomeren in Brabant, waar vanaf maandag 450 asielzoekers worden opgevangen, wordt beter beveiligd. Dat gebeurt nadat iemand geprobeerd heeft het gebouw in de fik te steken. En de burgemeester ziet die brandstichting als een terreurdaad. En deze bewoners zijn ook boos. Om dan zoiets te doen, dat vind ik waardeloos. Ja, we zijn er wel van geschrokken. Ja, wat vind ik ervan? Ja, als uh, inderdaad eh, aangestoken is, is dat natuurlijk niet... Eh, niet zoals het hoort. Hè? Ja, en je kunt er wel van winnen wat je wilt. Maar ja, die mensen moeten natuurlijk ook ergens terecht kunnen. Ondanks die brand gaat de opvang van asielzoekers gewoon door. Kartonnen bakjes met frietjes zie je niet meer terug bij de McDonald's in Frankrijk. Eerder dit jaar was er al een proef met herbruikbare bakjes. En nu gaan ze het bij alle vestigingen invoeren in Frankrijk. Ze laten bezoekers al even wennen, want vanaf volgend jaar zijn fastfoodrestaurants in Frankrijk allemaal verplicht om herbruikbaar servies te gebruiken. En over een uurtje is het zover. De tweede WK-wedstrijd van Oranje. Ze nemen het op tegen Ecuador. Supporters kunnen zich weer klaarmaken voor een wedstrijd met superveel geluid, zegt verslaggever Eline de Seeuw. We hebben het gezien tijdens Senegal, het getrommel de hele tijd. Nou, zo erg, want het was best wel erg, zal het niet zijn. De Ecuadorianen die maken, veel, eh, ja, die maken ook veel muziek en ze dansen. Maar ik denk niet dat ze voor zoveel lawaai zullen zorgen als eh, de Senegalezen eerder deden. Voor gastland Qatar gaat het WK nog helemaal niet lekker. Ook de tweede wedstrijd hebben ze verloren. Senegal won met 2-0. Krijg je nog het weer, een zonnig dagje, maar op sommige plekken kan het ook wat gaan regenen. Het is een graad of 12.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 De actiegroep Viruswaarheid wordt opgeheven. Dat hebben de voormannen Jeroen Pols en Willem Engel bekendgemaakt. Viruswaarheid had tijdens de coronacrisis veel kritiek op het coronabeleid van de overheid. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie fluit zondag de wedstrijd tegen Spanje en Duitsland op het WK voetbal. Het is zijn eerste wedstrijd dit toernooi. Het weer vanavond vrij helder en het koelt af naar 2 graden in het oosten en 7 in het westen. took Molly, She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini.